Het lijkt erop dat het ongeluk kwam door een menselijke fout. Dat zorgt voor een boel onrust in Griekenland, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Veel Grieken zijn woedend omdat ze vinden dat opeenvolgende regeringen jarenlang met hun veiligheid hebben gespeeld. Door alle bezuinigingen en mismanagement is het spoor niet meer veilig, zeggen ze. En desondanks bleven de treinen gewoon rijden. Een groep Griekse jongeren protesteerden gisteravond bij het hoofdkantoor van het spoorbedrijf in Athene. Dat liep uiteindelijk zo uit de hand dat de politie moest ingrijpen. Turncoach Vincent Wevers is ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Hij was de trainer van een aantal turnsters. Ze zeiden dat hij ze tijdens hun loopbaan had geschopt en geslagen. Maar volgens een speciale sportrechter rammelde het onderzoek naar Wevers... en kan niet worden bewezen dat hij echt te ver is gegaan. De politie heeft een Rotterdammer van 19 opgepakt voor het dodelijke ongeluk op het Rembrandtplein in Amsterdam. Daarbij kwam gisteravond een fietser om het leven. Die werd aangereden door een scooter. De bestuurder daarvan ging er daarna vandoor. De politie onderzoekt nog of de opgepakte man echt op de scooter reed toen het ongeluk gebeurde. En het EK Indoor Atletiek begint vandaag in Duitsland. Atleten uit heel Europa zijn in München om binnen in Halle te rennen, verspringen, hoogspringen. En dat laatste is helemaal de sport van Brit Weerman van 19. Haar record is 1,96 meter, maar ze wil hoger. Ik hoop ooit in de 2 meter te kunnen springen of 2 meter. Dat is een soort van toch wel een magische grens bij het vrouwen hoogspringen. Ja, mijn ultieme doel zou ik natuurlijk wel zeggen de Olympische Spelen. En opeens is het niet heel Nul ver weg meer. Zeg maar, het is niet onmogelijk meer. Die Olympische Spelen duren nog wel heel even. Eerst wil ze zich vandaag op het EK kwalificeren voor de finale van het hoogspringen. Het weer, veel zon, behalve in het noorden. Daar hangt wat meer bewolking.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 Na de treinramp in Griekenland van dinsdagavond worden nog zo'n 10 mensen vermist. Het dodental is inmiddels opgelopen naar 46. Het ongeluk leidde gisteravond tot een protest in Athene. De politie zette traangas in. In Breda is vanochtend een man van 19 opgepakt vanwege het dodelijk ongeluk gisteravond in Amsterdam. Een fietser kwam toen om het leven na een aanrijding met een scooter. De bestuurder van de scooter ging er daarna vandoor. In de haven van Kopenhagen is het beeld van de kleine zeemeermin besmeurd. De steen waar ze op zit is beschilderd met een Russische vlag.